4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Twee zwembaden in de Franse stad Grenoble zijn ondanks de hitte gesloten... na een rel over het dragen van burkinis door moslimvrouwen. Na een oproep van een burgerrechtenorganisatie... gingen er islamitische vrouwen in burkini zwemmen. Maar dit is verboden. De vrouwen vinden dat ze gediscrimineerd worden. Door alle commotie vinden de badmeesters dat ze hun taken niet meer kunnen uitvoeren. Tot er een oplossing is gevonden blijven de zwembaden dicht. In Frankrijk woedt een felle discussie over de burkini. Tegenstanders vinden de kleding niet passen bij het seculiere karakter van Frankrijk. In Miami is momenteel het eerste debat van de Democratische Partij... wie het volgend jaar namens de Democraten opneemt tegen president Trump omdat er 25 kandidaten zijn is het debat verdeeld over twee avonden. Morgen is favoriet Joe Biden aan de beurt. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn wie de democratische kandidaat is. De verkiezingen worden gehouden op 3 november 2020. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft met fabrikanten en winkels afgesproken... dat zij geen chemische stoffen verkopen aan particulieren die daarmee zelfmoord kunnen plegen. Vorig jaar ging er informatie rond over een zelfmoordpoeder. Het ging om een conserveringsmiddel dat in winkels en online werd verkocht. In een gedragscode beloven de detailhandel, de chemische industrie en 113 zelfmoordpreventie... de verkoop van die middelen in de gaten te houden. Oud-premier Ehud Barak van Israël gaat met een nieuwe partij meedoen aan de verkiezingen. Halverwege september gaan de Israëliërs weer naar de stembus... omdat premier Netanyahu er niet in is geslaagd om een coalitie te vormen. De 77-jarige Barak zegt terug te keren in de politiek... om een einde te maken aan het corrupte leiderschap van Netanyahu. Hij wil samenwerken met partijen in het centrum en op links... om Netanyahu van de troon te stoten. En dan het weer. Vannacht is het helder. Morgen is er bewolking in de kustgebieden.